12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Turner Jury van Gelder wil nog niet reageren op zijn uitsluiting van de Olympische Spelen. Hij wil de gebeurtenissen in besloten omgeving verwerken en komt daarna met een verklaring. Volgens een persbericht van sportkoepel NOC-NSF dronk Van Gelder afgelopen weekend alcohol... en kwam hij in de vroege uren terug in het Olympisch dorp. Had zich geplaatst voor de finale van het onderdeel ringen. De Turner werd in het verleden al eens geschorst voor cocaïnegebruik. Duitsland weigerde dit jaar meer vluchtelingen aan de grens. Ook werden er meer vluchtelingen uitgezet. Het waren vooral mensen uit de Balkanlanden. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 13.000 vluchtelingen aan de grens geweigerd. En dat is de helft meer dan in die periode vorig jaar. De Duitse regering voerde een jaar geleden weer grenscontroles in vanwege de toenemende vluchtelingenstroom. Het is eh, duidelijk eh, welke antiterreurmaatregelen neemt na de aanslag met een machete op een politiebureau in Charleroi afgelopen weekend. Zo gaan een aantal wijkkantoren van de politie dicht en worden bureaus extra beveiligd, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Mensen komen een politiebureau alleen nog in als ze zich aanmelden via de intercom. Agenten controleren dan of degene naar binnen mag. Bij de aanval in Charleroi raakten twee agenten gewond. De dader werd neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. De Italiaanse voetbalclub Internationale heeft nu ook officieel bekendgemaakt dat Frank de Boer de nieuwe trainer is. Hij volgt Roberto Mancini op, wiens contract gisteren werd ontbonden. De Boer heeft voor drie seizoenen bij Inter Milan getekend. Hij vertrok deze zomer na vijf jaar bij Ajax. In die periode leidde hij de ploeg naar vier landstitels. Het weer. Het is eh, niet warm vandaag, 17 tot 19 graden. En vanmiddag is het wel op de meeste plaatsen droog. Morgen veel buien, kans op onweer en opnieuw een graad of 18. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A10 Zuid. Tussen Knoop het Amstel en Oud-Zuid. 3 kilometer richting Den Haag. Maar alle rijstroken zijn inmiddels weer open.